Man met het NOS-journaal. Iran heeft de afgelopen avond twee ballistische raketten gelanceerd... richting een Amerikaanse legerbasis in Qatar, meldt het Qatarese ministerie van Defensie. Eén raket zou zijn neergehaald en de ander zou de luchtmachtbasis hebben getroffen. Er zijn geen slachtoffers gemeld. De autoriteiten in Qatar melden ook dat ze spionnen van de Iraanse revolutionaire garde hebben gearresteerd... In een verklaring wordt gesproken over twee cellen, maar het is onduidelijk of dat personen of groepen zijn. Frankrijk stuurt een vliegdekschip naar de Middellandse Zee. Het wordt begeleid door de luchtmacht en meerdere fragatten, zei president Macron in een tv-toespraak. Ook wordt een fragat naar Cyprus gestuurd en worden Franse militaire bases in het Midden-Oosten versterkt met gevechtsvliegtuigen, luchtverdedigingssystemen en radars. Volgens Macron zijn de maatregelen bedoeld om de belangen van bondgenoten te beschermen. Zo viel Iran de Britse luchtmachtbasis op Cyprus aan. Griekenland stuurde al eerder straaljagers en marineschepen naar het eiland. Zangeres Roxy Dekker heeft twee 3FM Awards in de wacht gesleept. Ze kreeg zowel de prijs voor Beste Artiest als Beste Song voor haar nummer Loser. De prijs voor Beste Groep ging naar Direct. Suzanne Freek wonnen de prijs voor beste live moment. Volgens de zender bezorgden ze kippenvel met hun optreden tijdens Concert at Sea... nadat bekend was gemaakt dat Freek ongeneeslijk ziek is. Roxy Dekker was de enige die twee prijzen kreeg. Het water in het IJsselmeer is zouter dan gebruikelijk. Dat komt doordat de sluisdeuren bij Den Oever afgelopen zondag tijdelijk niet werkten door een stroomstoring. Daardoor stroomde er met vloed zout zeewater binnen. Rijkswaterstaat probeert het zoute water zo snel mogelijk af te voeren.